Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland uit harde kritiek op de Nederlandse defensieuitgaven. Eerder maakte het kabinet bekend de komende vijf jaar 461 miljoen euro extra vrij te maken. Maar dat is veel te weinig, zegt ambassadeur Piet Hoekstra in de Volkskrant. Het kabinet wil met de extra uitgaven dichter bij de NAVO-doelstelling komen... van 2% van het bruto binnenlands product in 2024. Maar volgens de Amerikaanse ambassadeur komt dat percentage uit op 1,3 procent... en belandt Nederland in het rijtje van bijna zeven NAVO-landen die het minste uitgeven. Het leger van Myanmar heeft zich opnieuw schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden... en mensenrechten schendingen, dat zegt Amnesty International. Het zou gaan om het doden en verwonden van Rohingya-burgers... executies zonder proces en marteling. Eerder zijn al honderdduizenden Rohingya naar Bangladesh gevlucht... vanwege het geweld in Myanmar. Op een EU-top in Brussel zijn de regeringsleiders het niet eens geworden... wie Jean-Claude Juncker moet opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, gaat nu inventariseren... wie een meerderheid achter zich kan krijgen. Deze kandidaat moet vervolgens door het Europees Parlement worden goedgekeurd. GroenLinks-Kamerlid Zini Eusdeel is opgestapt vanwege een vertrouwensbreuk met de fractie. Hij zat twee jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Eusdeel heeft zich openlijk verzet tegen het leensysteem... maar dat zou niet de reden zijn van de breuk. Volgens Haagse bronnen zou hij stiekem gesprekken met fractiegenoten hebben opgenomen. De verhoging van de rente op studieleningen gaat waarschijnlijk niet door. De kans dat de Eerste Kamer tegen het kabinetsplan stemt is zeer groot... nu ex-VVD'er Anne-Wil Duttler zegt dat ze niet overtuigd is van het plan. Zonder steun van Duttler is er geen meerderheid. Met het kabinetsplan zou de rente op studieleningen niet 5, maar 10 jaar worden vastgezet. En dan het weer. Het is een koude ochtend, maar later vandaag wordt het vrij zonnig en droog. Met in de middag maximaal 18 graden bij een zwakke zuid. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief.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 And imagine that this love is through, feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter anger. What a mess we made so long ago. You were my love.